President-directeur Hayward werd door een speciale commissie gehoord over de oorzaak en de aanpak van het olielek in de Golf van Mexico. De commissie vindt dat BP uit winstbejag enorme risico's heeft genomen bij de boorwerkzaamheden. Het bedrijf zou waarschuwingen van aannemers en eigen werknemers in de wind hebben geslagen. Hayward zei dat hij nog geen conclusies wil trekken over het ongeluk totdat het onderzoek is afgerond. Tijdens de hoorzitting liepen de emoties in de zaal hoog op. Een vrouw met zwart geverfde handen riep dat Hayward naar de gevangenis moet. De Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen krijgt een rood-groene minderheidsregering. De SPD en de Groenen hebben zes weken na de regionale verkiezingen besloten met gedoogsteun van die linken te gaan regeren. En daarmee raakt de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijt in de Bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Noord-Rijn-Westfalen, dat nu nog wordt geregeerd door christendemocraten en liberalen, heeft erin zes zetels. De christendemocratische CDU had gehoopt met een coalitie met de SPD een volledige machtswissel in Noord-Rijn-Westfalen te voorkomen. De CDU is woedend dat de SPD zich nu afhankelijk maakt van die linken die volgens haar een antidemocratische partij is. Het Zweedse parlement heeft het verbod op de bouw van nieuwe kernreactoren ingetrokken. De wet die het verbod uit 1980 opheft werd aangenomen met 174 tegen 172 stemmen. De centrumrechtse regering wil vanaf 1 januari de 10 Zweedse kernreactoren vervangen. Die zijn tussen de 24 en 38 jaar oud. De nieuwe moeten op de plaats van de oude komen. Of dat echt gaat gebeuren is nog de vraag. In september zijn er verkiezingen en de centrumlichtse oppositie zegt dat de bouw van de nieuwe kernreactoren niet doorgaat als zij die verkiezingen wint.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 But they don't understand me, or really don't know the deal about a brother. Trying hard to make it right, not long ago. just what I feel. It's my life. No one can tell me what to do. It's my life. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down. I see nothing wrong with spreading myself around. See?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 A bit out of tune. sound, but the crowds have all gone symphony's through. And the piano cries out, let me play once for you. A man with a torn coat and a hole in one shoe sat playing a song that nobody knew music ring out and let's all fill the room from that worn down piano. A bit out of tune. Then from the crowd a man shouted a bid. One thousand dollars for that piano I'll give. Two thousand, three thousand, and the bidding went on. As a man in the town coat kept playing that song.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 And the piano cries out me play once for you.